uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Op twee plekken in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn raketten neergekomen. Het gebeurde onder meer in de zogenoemde groene zone in het centrum... waar regeringsgebouwen en ambassades zijn gevestigd. Niemand raakte gewond. Verderop, in een ander deel van Bagdad... raakten wel vijf mensen gewond door een raketaanval. Ook kwamen er twee raketten neer op een Iraakse vliegbasis... op zo'n 80 kilometer afstand van de hoofdstad... Daar zijn Amerikaanse militairen gelegerd. Er zijn geen berichten over slachtoffers of schade aan de basis. De trein die donderdagmiddag van het spoor raakte bij Den Haag Centraal... is waarschijnlijk ontspoord doordat twee wielen kapot gingen. Volgens NS is het zeldzaam dat wielen zo erg beschadigd raken. ontspoorde trein was onlangs nog onderhouden. Uit voorzorg worden daarom alle 49 treinstellen van hetzelfde type extra gecontroleerd. ProRail is nog tot morgen bezig met herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Den Haag. Bij de jaarwisseling zijn meer mensen gewond geraakt door vuurwerk dan het jaar ervoor. Volgens Veiligheid NL blijkt uit zijn jaarlijkse onderzoek dat bijna 1300 mensen gewond raakten, zo'n 100 meer dan een jaar eerder. In meer dan de helft van de gevallen ging het om omstanders die slachtoffer werden, het vaakst door legaal vuurwerk. De politie in Turkije heeft een door Nederland gezochte moordverdachte opgepakt. Het gaat om Genghis A, die op de nationale opsporingslijst staat... vanwege de moord op een Amsterdammer in 2014. De Turkse autoriteiten hebben hem in Istanbul opgepakt... op verdenking van een moord daar. Verder levert Turkije doorgaans geen onderdanen uit aan andere landen. Het weer, het is bewolkt met af en toe een bui.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 What makes this happy feels good. internet. www.zfmzandvoort.nl okay. Stranded at the drive in, branded a fool. What will they say? Hit me! Yeah, yeah, yeah. It's the one and only Nico Double G. Snoop Dogg. Da da da da da. You know what my West Coast is back for all you suckers. suckers. So put something in Put it in Yeah. no. Top dog, bottom all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homie stuck, homie, shit, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. I step up talking crip, won't get you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. King of the beach, you ride to him in your fleet. Wood, cook the bill, rolling on dubs. How you feel? Whoopie whoop, what? Dream Snoop hitting corners in the light. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. It's California love, it's California bug. Got your boy a gang of pub. I'm on on. I might bell up in the Century Club with my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on. Then go home with something to poke on. Up, Locus on for the two triple O. Coming real, it's the next episode. Better shape up. take my chance on you. Let's dance, baby.